16 anderen raakten gewond. Volgens de brandweer brak het vuur midden in de nacht uit... in het vijf verdiepingen tellende gebouw. Op dat moment lagen er mogelijk 70 medewerkers te slapen. Noord-Korea zegt een belangrijke test te hebben gedaan op een raketbasis. Mogelijk ging het niet om het afvuren van een raket... maar is er een raketmotor getest. Dat gebeurde op een basis die deels werd ontmandeld... na een geslaagde top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim en president Trump. Later, toen het overleg moeizamer verliep... werden op die basis weer militaire activiteiten gezien. De politie zoekt maandag verder naar de oorzaak van de explosie in de grillroom in Koevoorde. Het pand stortte gistermiddag in. Gisteravond werd na een urenlange operatie een jongen van vijf onder het puin vandaan gehaald. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De politie roept twee agenten op het matje die bij de ingestorte grillroom een selfie maakten... terwijl op de achtergrond reddingswerkers bezig zijn. De Saoediër, die vrijdag drie mensen doodschoot op een Amerikaanse vliegbasis... heeft kort daarvoor met drie landgenoten videobeelden van een grote schietpartij bekeken. De drie zouden ook Saoedische leerlingen van de basis zijn. Een van hen zou schieten vrijdag hebben gefilmd. De anderen zouden de beelden in een auto hebben bekeken. Na de schietpartij werd de schutter door een agent gedood. De Favorite is de grote winnaar van de European Film Awards... die zijn uitgereikt in Berlijn. Het kostuumdrama werd uitgeroepen tot beste Europese film... en Jorgos Lantimos kreeg de prijs voor beste regisseur. Olivia Colman, die koningin Anne speelt... kreeg de onderscheiding voor beste actrice. Het weer de komende uren vanuit het westen regen en aan zee een stormachtige wind. Vanmiddag zon, wolken en wat buien en dan waait het ook iets minder hard.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 But in Santa's house there lives a little mouse, and Chrissy is her name. Oh, Christmas mouse. Christmas day. Now the story goes that Chrissy's nose was all so big and bright. But we all know she did not go on that famous ride that night. Christmas Day found her sad and blue. And Santa said, what's wrong with you? She said, I'm here all alone each day. What you're riding in your Christmas sleigh. Oh, Chrissy, the Christmas mouse, lives in the middle of Santa's house. And all day long she would romp and play and help Santa load his Christmas sleigh. Now every day she would beg and plead Christmas sled. And Santa said to Mrs. Claus, Did Chrissy finish all her chores? She cleaned her room and made her bed. Please let her ride in your Christmas sled. Oh, Chrissy, the Christmas mouse, lives in the middle of Santa's house. And all day long she would romp and play up Santa Lord his Christmas sleigh. Now on Christmas Eve, when the moon is high and the children are all in bed, just look above and see our love riding in Santa's sled.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 No more. allemaal fijne dagen en...